Zo'n 300 omwonenden moesten daarvoor tijdelijk hun huis uit. De Britse 500 ponder werd half maart langs het spoor ontdekt tijdens werkzaamheden. Treinverkeer van en naar Gouda werd tijdelijk stilgelegd. De explosieve opruimingsdienst heeft de ontsteking verwijderd. De oude Britse bom wordt nu overgebracht naar een bunker van de EOD in Culemborg. Vandaar gaat hij eind deze maand naar de marine in Den Helder... die de oude bom op de Noordzee tot ontploffing zal brengen. Iran heeft een leider van een Soenitische rebellenbeweging opgehangen. De man was leider van de Soenitische beweging Soldaten van God. Hij werd in februari gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij een reeks terroristische aanslagen. Een Iraanse rechter achter hem schuldig aan onder meer moord en gewapende aanvallen op het leger, politie en burgers. De soldaten van God hebben onder meer de verantwoordelijkheid opgeëist voor de zelfmoordaanslag in oktober vorig jaar op de revolutionaire garde. Daarbij vielen 40 doden, onder wie 15 leden van de garde. Het dodental als gevolg van de overstromingen in het zuiden van China is opgelopen tot minstens 132. Zeker 86 mensen worden nog vermist. Uit vrees voor het wassende water zijn inmiddels zo'n 800.000 mensen geëvacueerd. Door de zware stortregens is een aantal rivieren buiten hun oevers getreden. De schade door het noodweer in het zuiden van China wordt geschat op anderhalf miljard euro. In Polen zijn vandaag presidentsverkiezingen. Ruim 30 miljoen Poolse stemgerechtigden kunnen een opvolger kiezen voor Lech Kaczynski... die in april omkwam bij een vliegtuigongeluk in Rusland. De strijd gaat tussen de pro-Europese Bronislav Komorowski... en de euroscepticus Jaroslav Kaczynski, de tweelingbroer van de omgekomen president. Het weer dan nog zwaar bewolkt, hier en daar een bui. Vanmiddag wordt het geleidelijk droger.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 CFM Jazz, tweede uur met Peter den Boer en Fred Kroonsberg. En Nora Jones gaat ook optreden op het Noordzee Jazz Festival. En wel op vrijdag 9 juli. En zij begint om half acht in de Nijlzaal. En dat is een feest daar, want na haar komt de Tower of Power, Marcus Miller, Earth, Wind and Fire. Dus het is wel even een dijk van het programma wat er, eh, wat aan staat te komen. Ja, en het dijk van het programma was het ook <laughs> in 1944... toen eh, eh, een studioopname verscheen van eh, Coleman Hawkins... de, de beul op de tenorsaxofoon... die nummer opnam met Charlie Shavers op de trompet... Teddy Wilson op de piano, heel lichtvoetig. Billy Taylor op de bas en Denzel Best. Het nummer Undecided. the Things You Are. Dat was de opwarmer door Coleman Hawkins. opwarmer tot het nummer Undecided. using your good advice left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? You took the part that once was my heart's soul. John Pizzarelli. John Pizzarelli, all of me. Zoon van de beroemde Buggy Pizzarelli en broer van bassist Martin Pizzarelli. Een beetje de, wat wij nu de, de Mike eh, de, de Bublé hebben. Michael Bublé, een beetje de voorloper. Jongen, deze die is eh, net 50, heeft al 60 eh, albums op zijn naam staan. En is uh, geweldige zanger, gitarist, Kortom, eh, iemand die op alle, van alle markten thuis is... met big bands, trio's, kwartetten speelt. Een hele grote performer. Fantastisch. We gaan naar zondag 11 eh, juli 2010. En dan kijken we naar het startprogramma van Noordse Jazz Festival in Rotterdam. Dat begint om kwart over vier in de Nijlzaal. En als je daar blijft, dan krijg je achtereenvolgens Kathy Melua, Melua Buddy Guy, Ben Harper en Relentless en Jos Stone en daarna Stevie Wonder. En dan ben je in één keer, zit je in één zaal. En dan ga je dus van kwart over vier tot kwart voor twaalf voor je bezig houden met gigantische sterren. Laat ik eh, een van die sterren horen. Dat is namelijk Jos Stone. Zij treedt in de naalzaal op van kwart voor negen tot tien uur. En het nummer is Less is More. Don't you know that just one rose will do? Don't go to put diamonds on. Moja vorba e vou enfrentar, Zem porque botar te trublar Boca a geneira Nem boca tava pra se mentira Tudo menininha tarde doce, tá Da desgraça e coisa semer Moja vorba e vou enfrentar, sem porque vou te trublar Boca a geneira Nem boca tava pra se mentira Tudo menininha tarde doce, tá Da desgraça e coisa semer Ozinha, para essa luz vou enfrentar Ozinha, boca rouba, boca mata. Sempre na juventude, este problema te acontecer. Nininha de Nossa Senhora, ai, tu é-me crepecheu. Sempre na juventude, este problema te acontecer. Nininha de Nossa Senhora, ai, tu é-me crepecheu. Pai, bo, pai, vou enfrentar. Tem porquê botar trublar. Boca comete asneira, nem boca tava para sementeira. Tudo nininha tarde ou cedo. Da desgraça e gozar sem medo Vai, vou, pai, é vou enfrentar Sem porquê vou dar trocar Boca cometer geneira Nem boca tava passo inteira Dormirinha tá ou cedo Da desgraça e gozar sem medo Ozinha, para essa luz vou enfrentar Ozinha, boca rouba, boca matar Sempre na juventude, este problema tá acontecendo Bernardino, senhorai, como cresceu Sempre na juventude, este problema te acontecer Nininha Dino, senhorai, como cresceu Vai mă infronta Zem porque bota trublar Boca comete asneira Nem boca tava pra sementeira Todininha tarde ou Da desgraça e coisa semente Ué, bo pai, vou enfrentar Zem porque bota trublar Boca comete asneira Nem boca tava pra sementeira Todininha tarde ou Da desgraça e coisa semente Ozinha, para essa luz vou enfrentar Ozinha, boca rouba, boca mata Sempre na juventude Este problema de acontecer Nem minha de Nossa Senhora E que não cresceu Sempre na juventude Este problema de acontecer Nem minha de Nossa Senhora E que não cresceu Sempre na juventude Este problema de acontecer Nem minha de Nossa Senhora E que não cresceu juventude was een heerlijke eh, party partyhit, Bye Bye. En daar stond eh, opgeschreven Sander en Mar. Die heb ik ergens gevonden. En ik vond het wel passen na eh, het nummer wat we daarvoor speelden. Want dat was Cesario Evora met Zinja. En dat is van de heer schitterende cd Nia Sentimento. Het aardige van een programma met jazzmuzikanten is dat je realiseert... dat heel veel van die grootheden geen broodnijd hebben... maar eh, juist leuk vinden en inspirerend om met elkaar te spelen. En een mooi voorbeeld is eh, de cd Send in the Clowns, waar Zoet Sims eh, samen met Bucky Pizzarelli speelt. Maar die worden dan gewoon, gewoon tussen aanstekens, begeleid door Buddy Rich op de drums en, Zoet, en Milt Hinton op de bas. En dit is een heel mooi nummer waar ook gevoelig wordt gezongen. En dat heet G-Baby Ain't It Good To You. nothing in this world too good for a gal like you. Now, gee, baby, ain't I good to you? Bought you a fur coat for Christmas, a diamond ring, a big Cadillac car, and everything. Oh, now it's love love makes me treat you the way that I do. Oh, gee, baby, ain't I good to you? What makes me treat you the way that I do? Gee, baby, ain't I good to you? There is nothing in this world too good for a girl like you. Gee, baby, ain't I good to you? Bought you a fur coat for Christmas and a diamond ring. A brand new Honda, no gas, everything. Gee, love makes me treat you the way that I do. Baby, baby, baby, ain't I good to you? Gee, baby, ain't I good to you? slechts 11 personen. Ze waren een paar weken geleden nog op het Meer Jazz Festival. De Pasadena Roof Orchestra in een eh, live opname. Het nummer Business in F majeur. morning sun, and when the night is new, I'll be looking at the moon, but I'll gay, I'll always think of you that way. I'll find you in the morning sun. And when the night is new, I'll be looking moon, you. Een ode aan alle gestorvenen in de Tweede Wereldoorlog, aan de Seeing You. Een herinnering. Het is een nummer uit 1944. En het werd gebracht door de beroemde Billie Holiday. Dat zij nog steeds leeft blijkt ook wel uit het programma van het North Sea Jazz Festival. Want op zaterdag 10 juli in de Amazonezaal van kwart voor tot uh, eh, 9 uur... is er een speciaal plusconcert wat wordt verzorgd voor Didi Bridgewater. En er staat bij To Billie Holiday With Love, A Celebration of Lady Day... en special guest is James Carter. Laten we nu eens heerlijk gaan luisteren naar een nummer van Didi Uh, Bridgewater voor Womané. My skin is black. My arms are long. My hair is woolly. My back is strong. again and again. What do they call me? My I'll never be the same until I discover what became of my old flame. I've met so many men with fascinating ways of fascinating gaze in their eyes. Some who sent me up to the skies. But their attempts at love, were only imitations of my old flame. I can't even think of his name, but I'll never be the same until I. of what became of my old flame. My Old Flame, Billie Holiday. Het aardige van eh, heel veel van die oude opname is dat ze allemaal op eh, internet terug te vinden zijn. En er is een hele aardige eh, site waar je gratis eh, op kunt klikken. Nee, waar je op kan klikken. <laughs> waar je eh, gratis dagelijks de mooiste filmpjes uit de jaren 50 en 60 kunt krijgen. Opnamen uit studio's in Amerika. En dat is www.jazzonthetube.com. Zeer aan te bevelen als je elke dag iets anders geserveerd wil krijgen. Dan gaan we nu verder met Cannonball Adderley. Samen met Miles Davis... Hank Jones op de piano, Sam Jones op de bas en Art Blakey in het eh, nummer Dancing in the Dark.